Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De FBI-agenten die maandag de villa van oud-president Trump in Florida binnenvielen... waren onder meer op zoek naar documenten over kernwapens. Dat schrijft de Washington Post. De FBI heeft zelf nog geen verklaring afgelegd. Omdat de inval in de VS tot veel beroering leidt... wil het ministerie van Justitie dat het huiszoekingsbevel openbaar wordt gemaakt. De gewapende man die gisteren in Ohio probeerde een kantoor van de FBI binnen te dringen is overleden. Hij bezweek aan zijn verwondingen nadat de politie hem na een urenlange achtervolging had neergeschoten. Volgens Amerikaanse media gaat het om een man van 42 die mogelijk ook betrokken was bij de kapitoolrellen van begin vorig jaar. Schiphol gaat reizigers compenseren die door de chaos op de luchthaven hun vlucht hebben gemist. Dat heeft Schiphol afgesproken met de Consumentenbond en het tv-programma Max Vakantieman. De regeling geldt voor reizigers die de afgelopen maanden buiten hun schuld hun vlucht hebben gemist. Volgens de luchthaven zijn er op dit moment zo'n 1500 claims binnen. Steeds meer mensen verhuizen vanuit de Randstad naar andere delen van Nederland. Vorig jaar vertrokken er volgens het CBS 75.000 mensen uit de Randstad... terwijl er 53.000 mensen naartoe verhuisden. Veel mensen blijven in de Randstad werken, maar gaan elders wonen. Het aantal vertrekkers uit de Randstad stijgt al sinds 2014. AZ heeft op overtuigende wijze de play-offs van de Conference League gehaald... met een 7-0 overwinning op Dundee United uit Schotland. In de play-offs wacht nu Gil Vicente uit Portugal. Eerder op de avond plaatste ook FC Twente zich voor de play-offs... dankzij een 4-1 overwinning op Ciukaricki uit Servië. Twente moet nu tegen het Italiaanse Fiorentina.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 And now you keep calling, wondering if you can make it right. I told you it's the end for you, and I swear this time we're through, but it's my tables back around. So easy, you got the control. control.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 time Almost ready to turn back now At the point of giving up Follow this broken compass And I try to find a light To the dawn after the darkest dusk again Are you out of your mind? Don't you dare fall behind You worked so hard for this and now.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 Dat schrijft de Washington Post. De FBI heeft zelf nog geen verklaring afgelegd. Schiphol gaat reizigers compenseren die door de chaos op de luchthaven hun vlucht hebben gemist. Volgens de luchthaven zijn er op dit moment zo'n 1500 claims binnen. Steeds meer mensen verhuizen vanuit de Randstad naar andere delen van Nederland. Vorig jaar vertrokken er volgens het CBS 75.000 mensen uit de Randstad... terwijl er 53.000 mensen naartoe verhuisden. Veel mensen blijven in de Randstad werken, maar gaan elders wonen.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 No sé de dónde una voz viene escucha. Rodea la envidia y también la hipocresía. Video y fotos me tiraban con la copa en mano, todito brindando. De repente una voz me decía, está bien, hijo mío, que están celebrando. Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando. Querías dinero y fama, pues aquí tienes. Esta gente está solo cuando les conviene. Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón. Oh Dios, cuando más me divertía, yo empezaba a vacilar. No sé de dónde una voz vine escuchar. Te rodea la envidia y también la hipocresía. Tienes todos los ojos puestos encima. Todo el mundo te hace dance all night. Despite the heat, it will be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can be like the night. at night, it's a different world. Go on, i find a girl. Come on, come on, let's dance for me. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity the days can't be like the night in the summer, in the city, in the summer, in the city. at night, it's a different world.